met De gemeente Amsterdam heeft het gebied waarin vandaag preventief gefouilleerd mag worden flink uitgebreid. Delen van het centrum, waaronder het Centraal Station en de Dam, zijn tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Maar dat eerder alleen gold voor het Museumplein en omgeving. Daar begint rond deze tijd een anti-immigratieprotest. Op beelden van het Museumplein is te zien dat er tientallen mensen staan. Een vorige betoging in Den Haag liep uit op extreemrechts geweld. Het Nobelcomité onderzoekt of de naam van de winnaar van de Vredesprijs donderdag is uitgelekt. Mogelijk wisten gokkers toen al dat de Venezolaanse Maria Corina Machado de prijs vrijdag zou winnen. Op een gokwebsite waren haar kansen plotseling gestegen van 2% naar meer dan 70%. Het Noorse Nobelcomité gaat uit van een digitale inbraak in de systemen... waardoor een aantal gokkers flinke winsten heeft kunnen boeken. Een Noorse krant schrijft dat één man 70.000 dollar zou hebben verdiend. De Taliban zeggen dat het Afghaanse leger bij gevechten aan de grens met Pakistan 58 Pakistaanse militairen heeft gedood. Afghanistan zou 25 Pakistaanse grensposten hebben ingenomen en daarbij ook een aanzienlijke hoeveelheid wapens hebben buitgemaakt. Pakistan heeft het nieuws over de doden nog niet bevestigd. In Groningen is tenet begonnen aan het transport van zes enorme transformatoren... die nodig zijn voor een nieuw hoogspanningsstation. Ze zijn gemaakt in Nijmegen en per schip naar Veendam gebracht. De komende zes zondagen gaan de transformatoren... die een gewicht hebben van een Boeing 747... één voor één over de weg naar een bedrijventerrein in Ter Apelkanaal. Langs de route in onder meer Nieuwe Pekela staan tientallen belangstellenden. Het megatransport doet over de route van zo'n 31 kilometer iedere keer ongeveer 7 uur. Het weer, veel bewolking en wat motregen. Het wordt ongeveer 16 graden. Komende nacht blijft het bewolkt en koelt het af tot 12 graden. Morgen iets vaker zon en ook dan wordt het 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg alkmaar edam is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247.